Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de Verenigde Naties zijn gisteren 61 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd in het noorden van Gaza. Het is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De voertuigen zouden voedsel, water en medische noodvoorraden naar het gebied hebben gebracht. Eerder dreigde Hamas de vrijlating van de gijzelaars stop te zetten... omdat er slechts 65 van de 340 vrachtwagens met hulpgoederen... sinds vrijdag Gaza binnenkwamen het noorden van de Gazastrook hadden bereikt. Dat is volgens Hamas minder dan de helft van wat met Israël is afgesproken. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van de gijzelaars toch door... en werden in ruil daarvoor ook Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen... Op de A1 bij Babmen in Overijssel is iemand omgekomen na een aanrijding. Meerdere voertuigen waren bij het ongeluk betrokken, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. In Rotterdam is een portiek van een flat beschadigd na een explosie. Iets na middernacht was er een ontploffing bij een flat in Rotterdam-Zuid. Door de klap kwam er een gat in de deur en zijn meerdere ruiten gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek met explosieve specialisten en vraagt getuigen zich te melden. De PVV in Den Haag heeft ontzet gereageerd op de plannen van de gemeente om asielzoekers op te vangen in Kijkduin. Vooral de locatie steekt de partij, volgens hen het hart van onze familiebadplaats. Den Haag liet eerder vandaag weten zo'n 100 asielzoekers op te vangen in een hotel... vanwege een acute situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen dreigen daar op het gras te moeten slapen. Het weer, enkele buien, soms met hagel of natte sneeuw.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 So pitch your love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. They counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked see me in a suit with a red tie tied up Ethan Gris, nice to meet you But time is money Only difference is I own it Now let's stop time and enjoy this moment One day while my light is glowing to my castle golden.